piston, ze allemaal om, Aan in dans is ze niet dan bezeten. In de kleutersklas huurt het elke dag de kinderen zingen. En bejaarde hoes, tijd op kop, ze zien ons springen. En een rij en die melodie, en die zal het weer nooit wie vergeten. Niemand blijft niet stom. Iemand let me stom, zie ze allemaal om, want in dans